Uur. Renske van der Zalm met het NOS-journaal. Kamervoorzitter Bergkamp wil met fracties praten over de omgangsvormen in debatten. Aanleiding is het dreigement gisteren van Forum voor Democratie... Kamerlid van Houwelingen aan het adres van D66-collega Sjoerdsma. Na een woordenwisseling zei de FVD'er dat Sjoerdsma zich voor een tribunaal moet verantwoorden... vanwege het coronabeleid. De gemeente Rotterdam heeft vorig jaar twee filmende auto's ingezet... om corona-overtreders op te sporen. En dat is in strijd met de wet, schrijft NRC. De auto's reden rond om te controleren of mensen genoeg afstand van elkaar hielden. Gemeenteambtenaren beoordeelden de beelden... en konden besluiten of er boa's naar de gefilmde locaties moesten. Volgens NRC vindt de autoriteit persoonsgegevens deze manier van handelen onrechtmatig. De gemeente zou niet hebben gekeken of dit qua privacy wel mocht... en ook werden de beelden te lang bewaard. Een grote groep migranten die bij de grens tussen Polen en Wit-Rusland zat... is per bus overgebracht naar een loods op Wit-Russisch grondgebied. Het zouden zo'n duizend migranten zijn. Ze krijgen volgens Wit-Rusland voedsel, water, medische hulp en een slaapplek. Bij de grens zijn nog steeds migranten die daar niet weg willen. Ze hopen nog steeds dat ze de EU in kunnen. Een familielid van een medewerker van R. Kelly moet acht jaar de cel in... omdat hij een getuige in de strafzaak tegen de Amerikaanse zanger heeft geïntimideerd. Hij stak vorig jaar zomer een auto in brand om de getuige het zwijgen op te leggen. R. Kelly werd in september schuldig bevonden aan gedwongen prostitutie en seksuele uitbuiting. Hij riskeert een jarenlange gevangenisstraf. En alle studenten van de Radboud Universiteit in Nijmegen... krijgen vanaf komend studiejaar het vak duurzaamheid. Voor iedereen wordt dit verplicht. De universiteit wil dat studenten vanuit hun eigen studie leren... hoe ze kunnen bijdragen aan een oplossing voor het klimaatprobleem. Het weer, het is vandaag op de meeste plekken bewolkt. Zo kan er af en toe een spatje regen vallen. In het zuiden is er ook wat zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort bij Blarikum nog 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. Ook op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam rijdt het nog langzaam tussen Muiden en Diemen Noord. 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Dit heeft te maken met een spoedreparatie op de A10 Oost, de buitenring bij Zeeburg.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 om corona-overtreders op te sporen. En dat is in strijd met de wet, schrijft NRC. Volgens de autoriteit persoonsgegevens zou de gemeente niet hebben gekeken... of dit qua privacy wel mocht. En alle studenten van de Radboud Universiteit in Nijmegen... krijgen vanaf komend studiejaar het vak duurzaamheid. Voor iedereen wordt dit verplicht. Het weer bewolkt met af en toe een spat regen. In het zuiden is er ook wat zon en het wordt 10 tot 13 graden. the night I lie and look up at you.